Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Europese Commissie bevestigt dat Brussel in principe akkoord is met het nieuwe plan van staatssecretaris Bleker voor de Hedwiggepolder. Bleker wil de polder langs de Westerschelde voor een derde onder water zetten om te voldoen aan afspraken met Europa en België. De commissie wil wel garanties dat het voorgestelde plan uitvoerbaar is en dat de gedeeltelijke ontpoldering zo snel mogelijk begint. In Zeeland wordt geen referendum gehouden over het plan van Bleker, zoals de PVV in Zeeland wilde. PVV-leider Wilders liet gisteravond weten dat hij zonder referendum het plan van Bleker niet zal steunen. Medisch onderzoekscentrum Diagnostiek voor U heeft aangifte gedaan tegen de politieke partij 50PLUS wegens computercriminaliteit. De organisatie deed dat omdat de partij de medische gegevens van patiënten heeft ingezien. Henk Krol van 50PLUS meldde gisteren dat het kinderlijk eenvoudig was om in te loggen op een afgeschermd deel van de website van het Medisch Onderzoekscentrum. De website is tijdelijk afgesloten. Het Centraal Planbureau heeft zijn doorrekening van de bezuinigingsmaatregelen voorgelegd aan de onderhandelaars van VVD, CDA en gedoogpartner PVV. Dat melden ingewijden aan de NOS. De berekeningen zullen een belangrijke rol spelen bij de uiteindelijke besluiten in het katshuis. Vorige week sloten de onderhandelaars een voorlopig akkoord en het CPB moest dat doorrekenen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV komen vanavond weer bij elkaar. Bij de Pakistanse hoofdstad Islamabad is een vliegtuig neergestort. Volgens de eerste berichten is het een Boeing 737 van de Pakistanse luchtvaartmaatschappij Boja Air. Ooggetuigen zeggen dat er veel doden zijn. Aan boord van het toestel waren volgens Pakistanse media 116 passagiers en 11 bemanningsleden. Het toestel zou zijn neergekomen op een woonwijk en na de crash in brand zijn gevlogen. Het weer... Vanavond toenemende buien, morgen wisselend bewolkt, veel buien en enkele opklaringen. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Knoop het Watergraafsmeer en Muiden 6 kilometer. Op de A1 naar Amsterdam toe staat 11 kilometer tussen Bussum en Muiden. Ook een file op de A9 Amstelveen richting Diemen bij Diemen van 3 kilometer. En dan bij Amsterdam op de A10 ring Amsterdam de Nieuwe Meer naar Volendam bij uh, eh, Watergraafsmeer staat 4 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht 2 kilometer door een ongeluk tussen Knopend Oude Rijn en Kanaleiland. De weg is wel weer vrij. Op de A12 Utrecht Den Haag staat tussen knopen Lunette en Woerden een lange file, 10 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord, 5 kilometer. N57, Ouddorp Rotterdam. Door een ernstig ongeluk eerder vandaag staat tussen Port Zeelanden en Ouddorp uh, in beide richtingen de weg afgesloten.